nooit Heidi, Heidi, ho. Ze feest maar door, haalt nooit haar kop. Heidi, Heidi, ho. Zij schudt haar borsten op en neer. Heidi, Heidi, ho. Als een beest gaat zij tekeer. Heidi, Heidi, ho. Olé, olé, Heidi is oké. Als zij losgeeft ga ik mee. Heidi is oké. Okay. Olé, olé, Heidi is oké. Als zij losgeeft ga ik mee. Heidi is oké.